Ook namens de VVD, NSC en de BBB. En die vier partijen gaan het in de volgende fase hebben over grondrechten. Veel andere partijen in de Tweede Kamer zeggen dat plannen van de PVV niet kunnen vanwege de grondwet, zoals het verbieden van de Koran. GroenLinks PvdA-leider Timmermans ging fel in tegen Wilders. En ik vind het triest dat ik moet meemaken in dit huis... dat onze grondwet en de basisrechten van de burgers... tot onderwerp van discussie in een informatie worden gemaakt. Dat vind ik treurig en dat reken ik u zeer aan. Wij zullen ons 100% richten naar de grondwet en de rechtsstaat. Dat heb ik gezegd, dat heb ik beloofd. De PV is goed voor zijn woord. En Wilders zegt zelf dat hij een premier voor alle Nederlanders wordt zich ook aan de grondwet zal houden. De nieuwe Intercity van Rotterdam naar Schiphol had vanochtend gelijk kuren. Reizigers stonden meer dan drie uur stil omdat de trein vlak na vertrek stilviel. En of het niet erger kon, de evacuatietrein die de reizigers uit de brand moest helpen ging daarna ook stuk. Tesla stuurt naar meer dan 2 miljoen auto's een software-update om een probleem met de autopilot op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat de automatische piloot niet veilig genoeg is en dat onderzoek begon na aanrijdingen met Tesla's die die functie gebruikten... waardoor de auto zelfstandig rijdt en remt. En alle fans van E.T. die kunnen bieden op een bijzonder ding uit die film. Namelijk de mechanische kop van deze alien. It's a big good. And Banjo and Birdie and Mommy, he can talk. Of course he can talk. Ja, de baas van de veiling denkt dat het alienhoofd ongeveer 1 miljoen dollar gaat opleveren. En bij die veiling kan je trouwens ook bieden op een machinegeweer van Bruce Willis uit Die Hard... en ook op de machete van Harrison Ford uit een Indiana Jones film. Dan heb ik nog het weer voor je. Vanavond ook nog wolken en buitjes, maar vannacht wordt het droger. En morgen kun je waarschijnlijk je parapluutje thuis laten. Het wordt een bewolkt dagje met een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn intussen opgelost. Op de A10 Oost en Noord van Amsterdam sta je nog wel in de file bij Landsmeer... door een ongeluk op het onderliggend wegennet. Op de A10 heb je daardoor nog 20 minuten oponthoud.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 En deze keer de themaversie. En die heet Alles voor de Liefde. Dus alles wat met liefde te maken heeft, dat komt muzikaal voorbij. Je hoorde Daryl Worley en When You Need My Love. Heb je nu zelf een suggestie voor een themashow of wil je gewoon een verzoekje aanvragen of iets aan ons laten weten? Mag dat natuurlijk altijd. nashforradio.nl is ons e-mailadres. Of anders een WhatsAppje naar 06 428 44375. Gaat het te snel? Neem dan even een kijkje op nashforradio.nl, want dat is onze website. Nu verder met Bluegrass, Tina Adair en zij zingt... From the ashes of sorrow a heart that's been broken. Deep rivers flow. was Tina Adair en From the Ashes of Sorrow. We verder met nieuwe country uit 2011. Een nummer van Montgomery Gentry. Dit is Missing You en daarna de eerste spiegelplaat van dit uur. Driving in the cards days Walking in the dark days You gotta push your way through It's a cut to the bone day A feeling all alone day Knowing everything's gone day Missing you I can't let go. Pain I hit on you hebt de eerste spiegelplaat van dit uur voor je klaarstaan. Het was Jimmy Dorsey en zijn orkest die dit nummer in 1941 voor het eerst op de plaat zetten. Sindsdien zijn er ruim 478 versies van dit nummer gemaakt. Dat is nogal wat. De meest bekende versie van dit nummer is volgens mij wel die van Slim Whitman. En daarna hoor je John Denver twee keer I Remember You. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I remember you. You're the one who made my dreams come true A few kisses ago I remember you You're the one who said I love you too Didn't you know distant bell and stars that fell like the rain out of the blue when my life is through is de Nashville Spiegelplaat. I remember you You're the one that made my dreams come true Just a few kisses ago I do. Didn't you know? zeggen, die versie van Slim Whitman, ja, wie kent die niet? Maar die van John Denver was voor mij een nieuwe. Die heeft hij in 1986 opgenomen, die van Slim Whitman. Ja, die is net zo oud als dat ik ben, 1966. En 1952 waren het de Beaver Valley Sweethearts... die het volgende nummer opnamen dat geschreven is door Chet Atkins en Boudelo Bryant. In 2007 nam Alison Krauss het album 100 Miles or More A Collection op... met erop een cover van dat nummer dat ze opnam samen met James Taylor. Dit is How's the World Treating You. I've had nothing but sorrow Since you said we there's no hope for tomorrow. How's the world treating Voor gaan we naar 1962 en een andere versie uit 1971. Het werd oorspronkelijk in 1942 door Bob Etcher en Bonnie Blue Eyes uitgebracht. En daarna brachten heel wat artiesten het nummer uit. Henk Locklin nam het in 1962 op en de Nitty Gritty Dirt Band samen met Roy Acuff in 1971 twee keer pins en needles. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I know our are growing long sometime, somewhere we'll meet again, dear. Then love will make the teardrops stop. And then you'll know how long I've waited with these pins and needles in my heart. country up in here, and we're proud of it. Je luistert naar Nashville. sunlight de trekker van Dwight Jokum uit 2000 hoorde je Time Spent Missing You. We gaan nu naar volkmuziek van Iris Dement. Dit is I'll Take My Sorrow Straight. Maar toch zegt de tekst van dit nummer anders. I'll take my sorrow straight. Je hoorde Iris Dement. We gaan verder met een band die geformeerd is rondom Casey Christofferson, de dochter van Chris. Want ze speelt namelijk zelf ook in die band.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 En dan heb je de zes gehad. Dus volgens mij wel een leuke dosis. Boudelaire Bryant schreef heel veel mooie teksten. Dat wisten de Everly Brothers ook al. Want ze namen de volgende spiegelplaat op in 1960. Maar de mooiste versie, voor mij persoonlijk, van dit nummer hoor je zo als eerste. Dat is de duet tussen Emmylou Harris en Graham Parsons. Daarna gaan we naar Australië voor de versie van Lee Cardigan en Catherine Britt. die hoort twee keer Love Hurts. Dit is de Nijsville Spiegelplaat. still alive de Bankersters en I Need You Like That. Bluegrass hier bij de National Radio Show. En daarvoor zorgen ze ook gelijk voor een eind aan deze show. Maar voordat het zover is, heb ik nog twee nummers voor je klaarstaan. West Virginia Railroad en Missing You. En de Americana van Magpie Diaries en If You're Hurting. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Bye bye. friends Gotta learn to begin again Learn to take it on the chin I've been missing you And I've learned to go out and I Try real hard not to fight Keep on till I get it right And I've been missing you Lately I stopped rolling like jullie allemaal fijne dagen en een